Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Soedanese militie RSF heeft eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd vanwege het suikerfeest dat vandaag begint. De RSF voert sinds afgelopen weekend hevig strijd met het Soedanese leger. Daarbij zijn zeker 330 doden gevallen. Woensdag spraken de strijdende partijen een bestand van één dag af, maar dat werd meteen al geschonden. Voor Schiphol breekt weer een drukke tijd aan, nu voor de meeste Nederlanders de meivakantie begint. Er worden gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag verwacht, meer dan vorig jaar. Toen ontstonden door personeelstekorten urenlange wachtrijen. Schiphol zegt dat de problemen bij de beveiliging zijn opgelost, maar volgens de vakbonden zit de zwakke plek nu bij de bagageafhandelaren. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer. Volgens de Kamer zijn kroongetuigen nodig om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselgus verzekerde de Kamer dat ze hard werkt aan het verbeteren van het stelsel van bewaken en beveiligen. Een Amerikaanse zakenman moet 5 miljoen dollar betalen aan een IT-expert... die aantoonde dat stemmachines bij de presidentsverkiezingen niet waren gemanipuleerd. Zakenman Mike Lindell, een bondgenoot van Trump... had die beloning zelf uitgeloofd voor degene die met bewijs zou komen. Maar hij is nog niet overtuigd. Een arbitragecommissie heeft nu bepaald dat hij het prijzengeld toch moet uitbetalen. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. Pas in de verlenging ging het mis, het werd 4-1. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League... ten koste van Anderlecht na strafschoppen. De volgende tegenstander van AZ is West Ham United. Het weer. Op veel plaatsen wordt het een grijze dag, maar in het noorden en uiterste zuiden zijn er ook perioden met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden gaat het regenen, vooral vanmiddag, en daar is het dan 12 of 13 graden.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 Je hebt een half uur vertraging. Er staat daar een kapotte auto die ze maar niet wegkrijgen. Twee rijstroken zijn dicht. De A27 richting Almere tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes heb je een kwartier vertraging. En de N203 Amsterdam richting Alkmaar tussen Krommenie West en Uitgeest 3 kilometer en 20 minuten vertraging.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 De Soedanese militie RSF zegt eenzijdig de wapens neer te leggen... in de strijd met het Soedanese leger vanwege het suikerfeest. Woensdag hadden beide partijen een bestand van één dag afgesproken, maar dat werd meteen al geschonden. Op het vliegveld van Toronto in Canada is een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen... ter waarde van ruim 13 miljoen euro. Dieven namen de buit mee uit een opslagruimte. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League uitgeschakeld door AS Roma. De Italianen wonnen met 4-1. AZ had meer succes en bereikte de halve finales van de Conference League. Het weer. Op veel plaatsen plaatsen bewolkt, maar in het noorden en uiterste zuiden ook zon. In het midden gaat het regenen en het wordt 12 tot 18 graden. me back to the memory. Straight tequila, drinking on an empty beach.